Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet en vijf partijen zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor de zorg. Er zijn afspraken gemaakt tussen minister Schippers, de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Schippers gaat ervan uit dat er een goede balans wordt gevonden tussen de keuzevrijheid van patiënten en het verlagen van de kosten voor de zorg. Rusland kan nieuwe sancties verwachten als het nog meer steun biedt aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. President Obama zei tegen omroep CBS dat elke keer dat Rusland stappen zet om Oekraïne te destabiliseren, er consequenties zullen zijn. Vandaag is in Genève overleg tussen de VS, Rusland, Oekraïne en de EU. Aangenomen wordt dat daar niet veel uitkomt. In Zuid-Korea is het dodental na de ramp met de omgeslagen veerboot opgelopen tot negen. Reddingswerkers hebben vannacht twee doden naar het water gehaald. Zo'n 290 mensen worden nog vermist. Het schip ligt op zijn kop in het water. Duikers hebben veel last van het slechte zicht onder water en van de sterke stroming. De huurmoordenaar die op Curaçao Helmin Wiels doodschoot... heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben van de moord. Helmin Wiels was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd vorig jaar op 5 mei doodgeschoten. De opdrachtgever is nog steeds onbekend. De vroegere voorzitter van de VN-veiligheidsraad, Keating, heeft zijn excuses aangeboden aan Rwanda. Hij zei dat de raad de genocide in Rwanda 20 jaar geleden niet had mogen negeren. Nieuw-Zeelander Keating kwam met een spijtbetuiging op een vergadering van de Veiligheidsraad ter herdenking van de massamoord op Tutsis en gematigde Hutus. Het weer nog vandaag bewolkt en af en toe zon en vanavond van het noordwesten uit regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A7 Hoorn richting Zaandam verknopend Zaandam 4.